Twee uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het noordoosten van Syrië zijn bij een aanval van IS zeker 21 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er volgens Koerdische en Syrische activisten 15 gewonden. Onder de slachtoffers zijn ook vrouwen en kinderen. De aanval was in een dorp dicht bij de grens met Irak... waar ook een tijdelijk opvangkamp is voor mensen die uit IS-gebieden zijn gevlucht... Strijders van de terreurgroep zouden het dorp zijn binnengeslopen en een verrassingsaanval hebben uitgevoerd. Hongaarse chauffeurs die in opdracht van Nederlandse transportbedrijven internationale transporten verrichten, hoeven niet betaald te worden volgens Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald in een zaak die de FNV had aangespannen. De rechter voerde onder meer aan dat de chauffeurs slechts tijdelijk in Nederland werkten en dat het overgrote deel van het transport plaatsvond in het buitenland. De Turkse president Erdogan is weer lid van de AK-partij. Toen hij president werd moest hij het lidmaatschap opzeggen... omdat hij boven de partijen moest staan. Door de uitkomst van de volksraadpleging... die de president meer macht geeft, is die voorwaarde geschrapt. Achter de schermen heeft Erdogan zich ook de afgelopen jaren... nadrukkelijk met het beleid van de AK-partij bemoeid... Later deze maand wordt tijdens een congres bepaald of Erdogan ook voorzitter van de AK-partij kan worden. Steeds meer mensen melden zich aan, als bloeddonor. Volgens Sanquin, de organisatie van bloedbanken, komt dat door succesvolle reclamecampagnes. Door de toename van het aantal aanmeldingen moeten nieuwe donoren soms lang wachten voor hun eerste afspraak bij de bloedbank. Sanquin zegt dat ze gaan kijken hoe ze de wachtlijsten kunnen aanpakken. Er komt geen aanmeldstop. Het weer, overwegend bewolkt en vooral in de zuidelijke helft van het land nog regen. Het is ongeveer 14 graden. Vanavond vanuit het noordoosten opnieuw regen. Morgen trekt de regen weg. Later komen er vanuit het oosten enkele stevige buien.